Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De stad Rotterdam gaat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers... en andere personen zonder verblijfsvergunning stoppen. Het kabinet zet de financiering van de zogenoemde bedbadbroodvoorzieningen na dit jaar stop. In Rotterdam is in het coalitieakkoord vastgelegd dat de opvang niet zou worden voortgezet... zonder financiering uit Den Haag. De meeste gemeenten met zo'n sobere opvang hebben besloten dat ze het zelf gaan betalen. Ze zijn bang dat een kwetsbare groep op straat zal belanden en dat de overlast alleen maar zal toenemen. In Georgië zijn de stembureaus voor de parlementsverkiezingen gesloten. De exit polls laten heel verschillende uitkomsten zien. Een tv-station geweerd aan de regering meldt dat de pro-Russische regeringspartij een kleine meerderheid krijgt. Andere polls zeggen juist dat de oppositie nipt gaat winnen. Veel Georgiërs stemmen vanuit het buitenland. Hun stemmen moeten nog geteld worden. Er staat voor het land veel op het spel bij de verkiezingen. Het gaat om een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. Het hoofd van de humanitaire hulporganisatie van de VN waarschuwt dat de gehele bevolking van Noord-Gaza in levensgevaar is. De belangrijkste ziekenhuizen in de regio zijn door Israël verwoest en ook honger is een groot probleem. Israël laat minder voedselhulp toe in Gaza. Acteurs die tijdens Walibi Fright nights werken... worden steeds vaker lastiggevallen door bezoekers. Meerdere acteurs lieten dat weten aan NOS Stories. Tijdens de themaavonden bij Walibi rond Halloween... werden medewerkers geslagen, bekogeld met decorstukken... of ze werden betast. Sommige van hen zijn inmiddels gestopt met werken. Het park neemt dit jaar extra maatregelen. Beveiligers gaan bodycams dragen en er lopen extra medewerkers rond die de acteurs in de gaten houden. Bezoekers die zich misdragen worden zonder waarschuwing weggestuurd. Het weer. Vanavond trekken wolkenvelden het land in en vannacht valt wat regen. Morgen begint met een enkele bui. Daarna wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file.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 Nightwalk Mainstage. Stage. the fuck? Let's go. goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik je mee. De eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 Want daar waren ook een paar leuke feestjes. Dus eh, ja, het is weer voorbij. De nieuwe orde van de dag is weer begonnen. En eh, ja, de eh, vakanties zijn begonnen. En eh, ja, de winter is begonnen. <laughs> Nou ja, moet ik zeggen, het weer uh, afgelopen dagen is best relaxed en ontspannend, hè? ze antwoord, ik blijf niet in Nederland. ik ga er even vandoor. Morgen gaan we eventjes morgenochtend vliegen we naar eh, eh, Turkije toe. Ja, ik weet niet, ik ben er nog nooit geweest, maar eh, het is een uitdaging. Dus we gaan even een weekje weg. Even genieten van alle rust. Ik heb straks nog een beetje shownieuws voor je. Over de nieuwe nummer 1 DJ van de wereld. Nou ja, nieuw, hè. Hij heeft hem al meerdere malen gewonnen. Een hoop lekkere muziek. Als opening hoor je trouwens Jaden Boysen en David Quetta met Let's Go. Onderweg zometeen Tom O'Dell en Lost Frequency. Die doen het heel erg goed. Een van de populairste aangevraagde platen op de radio. Maar eerst hoor je David Pang, Robert Guys en Sheila Coffee met Deep Inside. Je hoort de J Vegas remix. stage. Saturdays, 9 to midnight on your number one. C C C FM. FM. FM. FM. with, with, with Mario Zenfort. Zanfort. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. Grave Vocal Extended Remix. En daarvoor hoorde je Lost Frequencies en Tom Del met Black Friday. Pretty Like the Sun is ook natuurlijk een uh, geremixte versie. En die plaat is, eh, ja, een van de meest aangevraagde platen op de radio wat betreft dance eh, dancemuziek. Dus ja, ik vraag me af wanneer die op nummer 1 komt in de Nightwalk 10. Nou, we gaan straks horen of die op nummer 1 staat of die überhaupt in de lijst staat. Laten we het daar eerst eens over hebben. TVM's antwoord, de Nightwalk Mainstage. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Martin Garrix is vorige week zaterdag in Amsterdam door het prestigieuze Britse, magazine eh, DJ Mac uitgeroepen tot wederom de populairste DJ ter wereld. De Nederlander pakte de titel voor de vijfde keer en evenaart mee het record van eh, niemand minder dan Armin van Buren. Ik sta op de lijst met al mijn idolen, zei eh, Garrix nadat hij die prijs uit handen van Van Buren kreeg. Ik kijk op tegen Armin, ik kijk op tegen Chesto. Om tussen die gasten te staan voelt heel onwerkelijk. Mijn grootste zorg toen ik in de lijst binnenkwam en bovenaan eindigde als het dan vanaf daar alleen maar bergafwaarts zou het kunnen gaan. Maar eh, hè, het is dus bijzonder dat we weer op de eerste plek staan. De 28-jarige Garrix neemt de titel over van David Guetta... die vorig jaar tot de populairste DJ werd uitgeroepen. En eh, Garrix stond toen eh, op de derde plaats... en dat hij in 2022 ook de eerste plek innam. En in 2016, 2017 en 2018 stond Garrix drie jaar achtereen... op de eerste plaats in de top 100. Nou ja, is, eh, ja <laughs> de meningen zijn erover verdeeld... of het wel echt een eerlijke lijst is. Want eh, er zijn DJ's die het eh, echt wel verdienen. En eh, ja, Garrix, leuke DJ. <laughs> hij maakt leuke muziek. Hij doet het leuk op het podium. Maar eh, ja, als we over mixkunsten gaan praten... dan heb ik iets van dat is juist de beste DJ ter wereld. Maar het is de populairste DJ en niet de beste DJ. Want als we over de beste DJ's gaan, dan... <laughs> ja, hè? ik heb nog meer nieuws. Ja, ik moest even denken. Jack Jones... Dan zou je denken, hoe de fuck is Jack Jones? Dat is de zanger van de soundtrack van de hitserie Love Boat. Die is op 86-jarige eh, leeftijd overleden. Zo meldt eh, de Hollywood Reporter. Hij overleed eh, woensdagavond in Californië aan de gevolgen van leukomie. En Jones kwam uit een showbiz gezin. Zijn ouders waren allebei acteur. De zanger, die vaak werd vergeleken met Frank Sinatra, kreeg zijn eerste contract op zijn twintigste. En was meer dan een halve eeuw een geziene artiest op podia' in Las Vegas. En hij bracht tientallen albums uit en won twee Grammy Awards. En het enige wat ik van de man ken is Love Boat. was natuurlijk een serie over een boot met uh, ja, vakantiegangers. En eh, die plaat die is regelmatig. Ik ben al aan het zoeken of ik hem ergens kan vinden. Maar eh, ja, het is een beetje karig. Maar die plaat is al regelmatig gecoverd. Misschien als ik hem straks vind, dan draai ik hem. Maar anders draai ik hem volgende week. Maar Jack Jones is niet meer. Maar ja, leuke, mooie leeftijd. 86 jaar oud eh, is hij overleden. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd.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 Met het beste uit de clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk eh, op de festivals. Outdoor als indoor. Nou ja, outdoor wordt al wat minder. Is volgens mij vorige week ADE was laatste outdoor nu krijgen we waarschijnlijk alleen maar de indoorfeestjes. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 26 oktober 2024. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje, genaamd Brainwash in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. En dat is natuurlijk eh, eh, de line-up. Die is daar in handen van onze eigen Zandvoort Raimundo. Raymond Teunissen, zoals wij hem kennen. En Raimundo heeft vanavond meegenomen. RSCL, Giza, Sexy Mr. S. En de MC is Janto. Vanavond dus in Escape. Wekelijkse feestje bij Rainwash. En als we doorlopen, komen wij Club Air. Dat is vanavond Throwback, Robin, Roxette en Friends Halloween Special. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hip-hop en RB. Voor meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl of check even r.nl. En nog een werkelijk is Encore in de Melkweg. Iedere zaterdag Encore vanavond het thema Opium Special. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Melkweg Encore Opium Special. En dat is de home of hip-hop en RB. En Afro tegenwoordig. En voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Dat vind je ook genoeg informatie. En de line-up, ja, onder andere Resident Lee Mills, Jawin, Mathieu, Mansour, Jolani Jones... en hosted bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg Encore met het thema Opium Special. En dan gaan we door met muziek, want daar zie ik je aan je radio getuisterd. Onderweg zometeen Krek van Buren en Dutch zo Maar eerst wil je Cheesecake Boys met Party Tonight.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 I only smoke when I drink. And I only drink when I drink what I drink. And I only drink when I overthink. And I only think about you, you, you, you. And I only think about you, you, you, you. I only think about you. Ja, fantastische plaat. Je hoort hem de laatste tijd erg vaak voorbij komen. En eh, ja, de naam is een beetje... Uh, eh, Nimino heet hij. Nimino met I Only Smoke When I Drink. En daarvoor horen we Dutchy Console en Greg van Buren met Reckless Girl in de Midnight Extended. En zo werd het even tijd van de Nightwalk 10. welk plaats zijn erg populair op de radio, op de clubs, op de streams wereldwijd. Deze week op 10, Nick Curly met Stay High. Op 9, Casima en Mahilia van Teen met Hear Me Out. Op 8, Marlon Hofstad en Fisher en DJ Danny uh, eh, Trans met It's That Time. Op 7, Tim Jacobs en Techman met Blueberries. Op 6, Parshaw, Pick Up The Phone met Nate Dogg. Op 5 Luc van Dijk en Colter met Good For You. Op 4 deze week Frank met Heat. Op 3 Another en eh, Curtis Wells met 24 Turn It Up. Op 2 deze week Pasha, to Cool, To Be Careless. Deze week nog steeds op 1, alweer voor de zesde week. Nick van Julie en Robert Courtois met Set Me Free. Nou, die heb je ook zo vaak gehoord. Misschien dat hij straks bij uh, eh, DJ Kelly wordt gedraaid. Maar ik heb andere muziek voor je. Mau P. Die hoort hem nu met zijn laatst verschenen hit Murder.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 Nou horen we Saf en Jess Brew met Soul in de Scott Diaz Dub Mix. En zo komt weer het eind aan het eerste uur van de Nightwalk Mainstays. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op.